uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is officieel, Donald Trump is veroordeeld. Hij was al schuldig bevonden in de zaak rond het betalen van zwijgeld aan een pornoster. En nu heeft ook de rechter zijn handtekening eronder gezet. Donald Trump betaalde in 2016 130.000 dollar aan pornoactrice Stormy Daniels... zodat ze haar mond zou houden over de seks die ze hebben gehad. Dat is op zich niet verboden, maar Trump schreef het bedrag in zijn administratie op... als juridische kosten voor zijn presidentscampagne. En dat is fraude. Ja, hoort er dan ook een straf bij? Nee, dat niet, legt correspondent Sjoerd en Daas uit. Geen celstraf, eh, ook geen geld eh, boete. Eh, er lijkt wat oog te zijn voor het feit dat hij eh, terugkeert in het Witte Huis. Maar vermoedelijk ook, dit is zijn eerste veroordeling. En bij zo'n eerste veroordeling is dus als voor veel Amerikanen geldt... Eh, vaker sprake van wat meer clementie. Trump zegt zelf dat hij de veroordeling onzin vindt... en gaat waarschijnlijk in hoger beroep. Zo'n 25.000 ondernemers zijn vorig jaar opgelicht. De Kamer van Koophandel vertelt wat voor verhalen ze zoal krijgen dat ze op een website waren gekomen die er echt heel erg eh, professioneel en goed uitzag. Met compleet met telefoonnummers en, en mailadressen waarmee werd gecommuniceerd. Eh, en uiteindelijk eh, werd er een bestelling geplaatst, een aanbetaling gedaan. En werd er gewoon niet geleverd en was op een gegeven moment het telefoonnummer waarop normaal contact mee werd gehad, ja, werd niet meer opgenomen. De KVK roept bedrijven op om bij nieuwe klanten of leveranciers eerst echt goed te kijken of alles wel klopt. Of bijvoorbeeld de eerste keer alleen maar een kleine bestelling te doen. En in België zijn ze bezig met een behoorlijke trip down memory lane. Want mensen die moeten hoesten en niezen... wordt gevraagd om een mondkapje op te zetten als ze naar een drukke plek toe gaan. Zoals het OV of de supermarkt. Er gaan nu verschillende virussen rond in België, zoals de griep. En in de Belgische ziekenhuizen merken ze dat ook. Daar en op andere plekken in de zorg is het hartstikke druk. En deze Belgen snappen het advies wel. Ja, als ik iemand daarmee kan beschermen, ja. Ik vind het niet geweldig, maar kijk, een gezondheid van iemand anders gaat voor en mijn gezondheid gaat ook voor. Ik vind het eh, goed dat mensen het op zich nemen om zichzelf toch wel te beschermen als ze voelen eh, dat ze zich wel ziekjes voelen. Dus. Maar geven ze toe, ze hebben nog maar weinig mensen met een mondkapje gezien. In Nederland verandert er voorlopig niks. Het kabinet zegt wel de boel goed in de gaten te houden. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is er kans op een winterse bui en moet je rekening houden met gladheid. Morgen wordt een droge dag met een mix van bewolking en zon en het wordt dan een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan een paar korte files. Op de A7 Zaanstad richting Horen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Trump krijgt een strafblad, maar hij krijgt geen gevangenisstraf of een boete. De rechter in New York veroordeelde Trump in de zwijgeldzaak rond Stormy Daniels. Het vonnis komt tien dagen voor Trump weer president wordt. Een totaalverbod op gezichtsbedekking bij betogingen kan niet, zegt het kabinet. Wel wordt bekeken of de regels kunnen worden aangescherpt. Als betogers hun gezicht bedekken zijn ze voor politie en het OM moeilijk te identificeren. De Britse drugscrimineel Robert Day krijgt levenslang voor het beramen van de moord op Gerard Meesters.